is alweer een jaar of vijf geleden. Toch heb ik al die tijd op jou gewacht. Ik droomde vaak dat ik je weer ontmoette. Mijn droom kwam uit veel sneller dan ik dacht. Bij jou was ik gelukkig, mijn liefste blijft bij mij. Vergeet wat is geweest, maak me weer blij. liefste, dat ben jij. Kom je vanavond, ik ben zo alleen. Kom dichtbij, bij ga nooit meer van me heen. Ik hoop dat jij me nooit meer zult verlaten Liefste kom en doe me geen verdriet. Ik wil weer net als vroeger met je praten. Want leven zonder jou, dat kan ik niet. Schenk mij opnieuw je liefde, doe mijn hart niet langer pijn. Laat alles toch weer net als vroeger zijn. Kom je vanavond weer dicht bij mij?